Twee uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Amerikaanse rapper A$AP Rocky, die in Zweden wordt vervolgd voor mishandeling... komt zondag waarschijnlijk gewoon naar Lowlands. Heeft zijn management laten weten aan de organisatie van het festival in Biddinghuizen. Morgen hoort de rapper of hij wordt veroordeeld voor de mishandeling in Stockholm. A$AP Rocky vindt zelf dat er sprake was van zelfverdediging... omdat hij en zijn bodyguard werden aangevallen. Justitie in Zweden zegt dat het geweld buitenproportioneel was. Voor de tweede dag op rij heeft de luchthaven van Hongkong alle vluchten geannuleerd. Op het vliegveld houden honderden demonstranten de terminals van het vliegveld bezet en blokkeren ze vertrekhallen. Ze zijn boos over het gewelddadige optreden van de politie tijdens eerdere protesten die al tien weken duren. De demonstranten willen democratische hervormingen in Hongkong. Bij een ongeluk op het TT-circuit in Assen is een motorrijder om het leven gekomen. Het slachtoffer komt uit de provincie Groningen. Volgens een woordvoerder van het circuit viel de man tijdens een training. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en probeerden de man nog te reanimeren. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Ook twee andere motorrijders kwamen ten val. Zij raakten niet gewond. Lachgas is erg slecht voor het milieu. Daarvoor waarschuwt Milieudefensie. De organisatie zegt dat een ballon lachgas gelijk staat aan 15 kilometer autorijden. Het gas, dat vooral door jongeren wordt gebruikt om een snelle kick te krijgen... is volgens Milieudefensie 250 keer schadelijker voor het klimaat dan CO2. En in de haven van Rotterdam zijn honderden kilo's cocaïne onderschept. Het zat in twee containers. In eentje werd vruchtensap vervoerd... en de andere partij zat in een container met fruit. In verband met de fonds zijn vijf mensen opgepakt. Het weer, het is wisselvallig, geregeld schijnt de zon... maar ook vallen er buien met kans op onweer en veel regen in korte tijd.